Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of theaters bij de verwachte coronaversoepelingen van dinsdag... toch langer open kunnen blijven dan 8 uur s avonds. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Het OMT adviseert om de horeca- en cultuursector onder voorwaarden te openen tot 8 uur. Maar daar zijn poppodia, theaters en bioscopen naar eigen zeggen weinig mee geholpen. De geadviseerde sluitingstijd voor de horeca wordt waarschijnlijk niet opgerekt. Dinsdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies. S'avonds is er dan weer een persconferentie. De hoogste marinebaas van Duitsland is opgestapt nadat hij in opspraak was geraakt door uitspraken over de Russische president Poetin en Oekraïne. Vice-admiraal Schönbach had in een video gezegd dat de Russische leider respect verdient... en dat Oekraïne het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim nooit zal terugkrijgen opmerkingen komen op het moment dat Rusland een grote troepenmacht heeft samengetrokken bij de Oekraïnse grens. De Duitse regering nam eerder al afstand van de uitspraken. De Europese import van vloeibaar gas via schepen krijgt deze maand, stijgt deze maand naar een recordhoogte. Onderzoekers van een databedrijf schatten dat schepen deze maand ruim 10,5 miljoen ton vloeibaar gas zullen afleveren in de Europese havens. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari vorig jaar. De Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een groot illegaal feest op een opmerkelijke locatie, namelijk een politiebureau in aanbouw. Er waren zo'n 300 mensen aanwezig en daarmee was het pand dat nog lang niet klaar is praktisch vol, dat zegt de politie tegen AT5. Er zijn vernielingen aangericht en er is stroop achtergelaten. Twee mensen zijn opgepakt, het is niet bekend waarom. De geluidsinstallatie van het feest is in beslag genomen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 graden en is er kans op mist.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 I don't play with words, these songs like assets. Feel like I can't wait, no pause to the last breath. Hella bogus when you think, big bro betting on you when you sleep. Never knowing when you blink that we a dice roll from the brink. Money come, money go, but money how to meet ends. So barter, break bread, bill, buy back the block, and teach the kids. You can bet the house play to win. Currency the color of my skin. Bet they ain't wanna let me in.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 Build my lane and run tracks to sport athlete. Damn shame when you think capitalism got us in the streets. Can't breathe, can't drink, minimum wage, can't afford sleep. Make you wanna holler, come find out the value of a dollar based on your ability to follow, in spite of your pain and trauma. You can Bet the house play to win. Currency the color of my skin. Bet they ain't wanna let me in. Twice as hard how I'm going in. One for the bread, two for show. Three for the shine and the glow.